uur. moet bij het RWS Journaal. Burundi is het eerste land officieel teruggetrokken uit het internationale strafhof. Volgens Burundi legt het ICC bij uitspraken over genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid... te veel nadruk op misdrijven die zijn gepleegd in Afrika. Het strafhof kan alleen bindende uitspraken doen over landen die bij het ICC zijn aangesloten. De Verenigde Staten en China hebben het strafhof nooit erkend. 500 scholieren in Arnhem kunnen tot zeker woensdag niet naar school. De VMBO en MBO-scholieren krijgen les in een gebouw dat mogelijk niet veilig is. De vloeren zijn gemaakt van dezelfde betonconstructie als de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. De komende dagen worden de vloeren van het leerpark Prezikhaven onderzocht. De vereniging Nederlandse Constructeurs zei eerder dat mogelijk honderden gebouwen dezelfde vloerconstructie hebben. Een aantal gebouwen is voor langere tijd gesloten. Psychiaters verwijzen patiënten met een euthanasiewens te makkelijk door naar een andere arts. Dat zegt een commissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie... die nieuwe richtlijnen opstelt voor het omgaan met euthanasie. Volgens de commissie moeten psychiaters euthanasieverzoeken zelf onderzoeken... en ook zelf uitvoeren als aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan. De VVV-bon wordt van plastic. De papieren cadeaubon verdwijnt na meer dan 40 jaar, meldt de Telegraaf. Er komt vanaf volgende week een plastic pasje voor terug... dat in winkels en webshops kan worden besteed. De VVV-bon is de laatste cadeaubon die volledig overgaat op plastic. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een buitje. Af en toe ook zon bij zo'n 14 graden. Het weekend is weer zovallig met morgen veel bewolking en later op de dag regen. Zondag af en toe zon, maar ook buien. Het wordt in het weekend koeler, zo'n 12 graden. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam staat 3 kilometer file tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen afrit Haarlem-Zuid en Knoop het Velsen 4 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk-Oost en Knoop het Rotterpolderplein 3 kilometer. Door een kapotte auto op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost 6 kilometer file. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knoop het en Lexmond 3 kilometer. En op de N211 Hoek van Holland richting Delft tussen Quinshul en Wateringseveld 3 kilometer stilstaand verkeer. Tussen Den Haag Centraal en Den Haag-Ipenburg rijden nog steeds geen treinen.